5 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belgen zoeken in een steeds groter gebied naar een voortvluchtige militair. Jurgen Konings wordt gezocht omdat hij de overheid en virologen heeft bedreigd. Een goede vriend en collega militair heeft inmiddels een oproep gedaan op de Belgische tv. Jurgen, gebruik uw verstand, makker. Geef u aan, er is nog niks gebeurd. Eh, denk aan uw kinderen. Hij is bang dat zijn vriend bij de zoekactie wordt beschoten. De militair die nu gezocht wordt stond al op de radar van inlichtingendiensten... als een mogelijk gewelddadige extremist met extreemrechtse ideeën. Bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem is het tot confrontaties gekomen tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Sinds gisteren is er een wapenstilstand tussen Hamas en Israël. Veel Palestijnen zouden dat na het vrijdagmiddaggebed bij de moskee zijn gebleven om dat te vieren. Israëlische agenten gebruikten traangas en rookbommen om de groep uit elkaar te drijven. Palestijnen zouden met molotovcocktails en stenen gooien. En we hebben een mijlpaal bereikt met vaccineren. Er zijn inmiddels ruim 8 miljoen coronaprikken in ons land gezet. Het gaat daarbij om het gezette aantal prikken, niet om het aantal gevaccineerden, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Dagelijks worden er nu zo'n 150.000 mensen ingeënt. En het is aftellen voor Django Macroy. De zanger heeft vandaag zijn generale repetitie... en staat morgen in de finale van het Eurovisie Songfestival. Ook in zijn geboorteland Suriname kunnen ze niet wachten. Juno know man broccoli, you know man broccoli, you man brocco, Ja, de Surinaamse tekst in het nummer betekent... Jij kunt mij niet klein krijgen, haalt de moeder van Django veel kracht uit. Want ze kan door de coronaregels niet naar Nederland komen en volgt de boel daarom online. Na de scheiding maak je altijd een periode mee waarin je vreselijk verdrietig bent. Maar dan zijn het dingen die mijn moeder altijd zei van... Meisje, Ehm, hallo, Juna Afusensi, no man kan brokken you. Morgenavond gaat Jango dus voor het Echi optreden. Het weer, het is onstuimig en het blijft vanavond ook nog zo. Het is winderig en er trekken buien over. Het koelt vannacht af naar 9 graden. En morgen begint je weekend nat en grijs, wordt rond de 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer rekening houden met zware windstoten... vooral langs de kust en rond het IJsselmeer... Verder landinwaarts, vooral tijdens buien. Er staat bij elkaar 65 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Bijna een kwartier extra voor de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Daar was een ongeluk. Het is langzaam rijden nog tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij de werkzaamheden. Bij knopen de hoek 10 minuten. De N201 Hoofddorp Uithoorn is waarschijnlijk nog tot 6 uur dicht.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 Now you're trying to prove that I be acting shady. You say you love me, say you love me clear to you, you're very dear to me. An honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you, me eh. stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me another girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's that supposed to be about, baby?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 Mensen die met AstraZeneca worden ingeënt... kunnen voortaan sneller hun tweede prik krijgen. Nu zit er 12 weken tussen de eerste en tweede prik... maar omdat er nu meer doses beschikbaar zijn... kan die periode worden verkort. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 4200 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er 433 minder dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen neemt de bezetting verder af. Spanje versoepelt de regels voor buitenlandse toeristen. Vanaf 7 juni zijn gevaccineerde mensen van buiten de Europese Unie weer welkom. Ook hoeven toeristen uit landen met een laag risiconiveau...